9 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Vakbonden en werkgevers zijn blij met de verlenging van de steunpakketten... waarmee het kabinet bedrijven wil helpen tijdens de coronacrisis. Wel zeggen de vakbonden dat bijscholing en begeleiding van werk naar werk... op tijd moeten worden geregeld. Voor het derde steunpakket wordt 11 miljard euro uitgetrokken. De meeste regelingen uit eerdere steunpakketten blijven bestaan... maar worden versoberd. De gedachte is dat bedrijven die geen gezonde economische toekomst hebben... niet met steun van de overheid overeind moet worden gehouden. Binnenkort kan er veel meer worden getest op corona. Nu is de capaciteit nog 30.000 tests per dag... maar over een paar maanden moeten het er 44.000 per dag worden. De overheid koopt extra capaciteit in in Duitsland... want in Nederland zijn te weinig testspullen. Een man die vorig jaar in Frankfurt een moeder met haar zoontje voor een trein duwde... is door de Duitse rechter veroordeeld. Het jongetje van acht kwam daarbij om het leven. De dader was een migrant uit Eritrea. Volgens onderzoekers heeft hij ernstige psychische problemen. De Duitse rechter gaf hem daarom geen celstraf... maar veroordeelde hem tot levenslang op een psychiatrische afdeling. In Washington D.C. hebben duizenden mensen zich verzameld voor een herdenking van de Mars op Washington. Bij die historische betoging hield Martin Luther King 57 jaar geleden zijn beroemde toespraak. Betogers roepen de Amerikaanse politiek vandaag op om een einde te maken aan politiegeweld. PVV'er Sietse Fritsma komt terug in de Tweede Kamer. Hij zat van 2006 tot oktober vorig jaar in het parlement... maar vertrok om ondernemer te worden. Hij zal tot de verkiezingen van volgend jaar partijgenoot Gabrielle Popken vervangen. Zij is al een aantal maanden afwezig wegens ziekte. Het weer, later vanavond minder regen. Morgenochtend vanuit het westen wat buien. En later op de dag ook in het binnenland regen.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 Daylight come and them no want go home. Give me one time, two time, them want more. Daylight come and them no want go home. Give me three times, sometime them want four. Daylight come and them no want go home. Me have a vaccine, a girl she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia, so I'm gonna recommend her my banana. Your mama say that's the manana, so me day. I saw me do it, saw me do it, saw me do it. And girl, I tell me, say me banana sweet. Them say the length and the size make them wait. You know see, I saw me do it. I saw me do it, saw me do it, saw me do it. And girl, I tell me, say me banana sweet. Them say the length and the size make them wait. With it, crew, drop. direction. Them walk come chill on me plantation. Two girl from France to them want share one me say we. Me say we, me say we, me say we. Grab me banana until me it's sweet. Them say we, them say we, them say we. Say la. Me say they, me say they, me say they, me say they, me say they.